Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 170 roepen de regering op om de abortuswet in Noord-Ierland te hervormen. De ondertekenaars van de brandbrief willen dat, niet, dat het niet langer illegaal is. Ze vinden dat vrouwen nu als tweederangs burger worden behandeld. En nu reizen veel Noord-Ierse vrouwen nog af naar andere landen om abortus te plegen... of ze slikken een verboden abortuspil. Noord-Ierland is het enige land in het Verenigd Koninkrijk waar abortus nog strafbaar is. Buurland Ierland heeft het abortusverbod pas geleden nog afgeschaft na een referendum. In Italië is gisteravond de eerste Nederlandse speurhond met begeleider aangekomen. Ze gaan helpen bij de zoektocht naar de vermiste Koen van Keulen. En vandaag gaan nog eens elf honden en begeleiders naar het Gardameer. Daar werd Koen van 17 uit Soest in de nacht van donderdag op vrijdag voor het laatst gezien. En sindsdien heeft hij zijn telefoon en pinpas niet meer gebruikt. De nieuwe president van Mexico wil de moeizame relatie met buurland Amerika herstellen. Dat schrijft López Obrador in een brief aan president Trump. Zo wil hij nauwer samenwerken om het migrantenprobleem aan te pakken. Ook wil hij zo snel mogelijk duidelijkheid over het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord NAFTA. En de naaste medewerker van de Franse president Macron is aangeklaagd voor onder meer het gebruik van geweld. De man sloeg tijdens een 1 mei betoging een demonstrerende student. Een filmpje daarvan veroorzaakte veel ophef in Frankrijk. Omdat de man zich ook voordeed als iemand van de ME... wordt hij ook aangeklaagd voor onder meer het dragen van een insigne van de ME. Het weer nog overwegend helder en het koelt af tot een graad of 16. Overdag flink wat zon, het blijft droog en het wordt 26 tot 29 graden. Na morgen gaan de temperaturen verder omhoog en wordt het op steeds meer plaatsen tropisch warm tot ruim boven de 30 graden. Lokaal kan 35 graden haalbaar zijn.